Michel Koenen met het NOS-journaal. De eventuele ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump... de Oekraïense president Zelensky en de Russische president Poetin... is mogelijk in Budapest. Trump heeft daarover gesproken met de Hongaarse premier Orbán... melden meerdere persbureaus. Orbán onderhoudt al jaren goede banden met het Kremlin. Hij ligt vaak dwars als de EU initiatieven neemt om Oekraïne te steunen... in de oorlog die door Rusland is begonnen. Bij een ongeluk met een bus zijn in het westen van Afghanistan zeker 71 mensen omgekomen, onder wie 17 kinderen. De meeste slachtoffers zijn Afghaanse migranten die door Iran zijn uitgezet. De bus zou in botsing zijn gekomen met een vrachtwagen en een motor en vloog in brand. Bij een aanslag op een moskee in het noorden van Nigeria zijn zeker 27 mensen gedood. Gewapende bendeleden bestormden het gebouw tijdens het ochtendgebed. Mogelijk is het een wraakactie, omdat inwoners van de plaats waar het gebeurde... afgelopen weekend enkele gewapende mannen hebben gedood. De afgelopen twee dagen hebben zo'n 70.000 bezoekers pre-sale bezocht. De opwarming voor het echte sale dat vandaag begint. Pre-sale in Nijmuiden werd gisteravond afgesloten met een concert van Chef Special. De schepen die in de Eimond liggen aangemeerd varen vandaag verder naar Amsterdam in de Sail-In Parade. En Liverpool-spits Mo Salah van Liverpool is voor de derde keer uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland. Dat gebeurde nog niet eerder. De Egyptenaar kreeg de prijs eerder in 2018 en 2022. Salah werd met Liverpool van trainer Arne Slot kampioen in de Premier League. Verdediger Virgil van Dijk won de prijs in 2019. Hij staat dit jaar in het elftal van het jaar samen met teamgenoot Ryan Gavenberg.